Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse regering gaat onderzoeken of sociale media verboden moeten worden voor jongeren onder de 16 jaar. Dat meldt de BBC. Afgelopen weekend riepen ruim 60 parlementsleden premier Starmer op om met zo'n verbod te komen. De regering gaat nu peilen hoe ouders en jongeren daarin staan... en onderzoeken hoe techbedrijven beter de leeftijd van hun gebruikers kunnen checken. Australië was vorig jaar december het eerste land ter wereld... waar kinderen onder de 16 niet meer op sociale media als TikTok, Instagram en Snapchat mogen. Ook Nederland is door president Trump uitgenodigd om toe te treden tot zijn Vredesraad voor Gaza. Of ons land ook daadwerkelijk meedoet is nog niet besloten, zegt een woordvoerder van premier Schoof. Er zijn nog veel vragen over wat dat aanbod inhoudt. Steeds meer landen zeggen dat ze door de Amerikaanse president zijn uitgenodigd voor de raad... die hij zelf wil voorzitten. Ook Rusland en Belarus kregen een uitnodiging. De Vredesraad is onderdeel van de tweede fase van Trumps plan voor Gaza. Er komen ook twee ondersteunende raden. In een daarvan zit oud-minister Sigrid Kaag. In Spanje zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd... vanwege de treinramp bij Córdoba... Daar botsten zondagavond twee hoge snelheidstreinen op elkaar. Er vielen zeker 40 doden. Er zijn meer dan 170 gewonden. Een van de treinen ontspoorde mogelijk door een gebroken verbindingsstuk tussen de rails. Op een snelweg in de Amerikaanse staat Michigan is een enorme kettingbotsing ontstaan door een sneeuwstorm. Meer dan 100 voertuigen zijn daar op elkaar gebotst of van de weg geraakt. Door de sneeuw konden bestuurders de auto's voor hen nauwelijks zien. Hulpdiensten moesten ruim 30 vrachtwagens wegslepen. Volgens Amerikaanse media zijn er 9 mensen gewond geraakt. Het weer. Het is overal helder en in een groot deel van het land vriest het een paar graden.